Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. studentenorganisatie ISO die klaar zijn met hun studie hun OV-kaart niet online kunnen stopzetten. Ze moeten daarvoor naar een automaat op het station. Nu gebeurt dat vaak niet en daardoor moeten 60.000 oud-studenten een boete betalen van gemiddeld 500 euro. Volgens het ISO is er geen kwade opzet in het spel. Studenten zouden domweg vergeten de kaart stop te zetten. Minister Bussemaker zegt dat het nog even duurt voordat de OV-kaart na de studie automatisch wordt stopgezet. Het lijkt erop dat VND weer in Nederlandse handen komt. De onderhandelingen zijn bijna afgerond, staat in een memo aan het personeel. Volgens RTL wordt VND overgenomen door Coolcat, maar dat bedrijf spreekt dat tegen. De curatoren hopen dat er volgende week een deal is. Behalve het Nederlandse bedrijf zijn er geen andere overnamekandidaten meer. België gaat in Brussel de komende jaren duizend extra agenten inzetten in de strijd tegen terrorisme. Ze gaan vooral werken in de gemeente Molenbeek. Ook wordt het toezicht op moskeeën verscherpt. De extra politieinzet kost ongeveer 15 miljoen euro. De burgemeesters in de regio Brussel zeggen dat het nog lang niet genoeg is en spreken van symboolpolitiek. De eerste noodhulp is aangekomen voor zo'n 10.000 gevluchte Syriërs bij de grens met Turkije. Bij een grenspost bij de stad Kilis zijn 200 tenten neergezet. Turkije luidde deze week de noodklok over de vluchtelingenstroom vanuit de Noord-Syrische stad Aleppo. Er zouden op dit moment nog zeker 70.000 mensen onderweg zijn naar Turkije. Een zwangere vrouw uit Amsterdam zegt dat ze besmet is geweest met het Zika-virus. Ze zou het virus hebben opgelopen in Suriname. Ze is ongeveer 20 weken zwanger en het kind is gezond, zegt ze in het Radio 1-programma Nieuws Co. In het AMC is een echo van het hoofdje gemaakt en daaruit bleek dat alles in orde was. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan opnieuw ongeveer 10 graden. Zondag en maandag buien en veel wind. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een normale vrijdagmiddagspits met de meeste files in de regio's Den Haag en Rotterdam. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Burgerveen en Hoogmade een kwartier vertraging. De A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 9 kilometer... A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrikido Ambacht en Knoop het Klaverpolder 13 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen, één rijstrook is dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar Breda kan beter omrijden via de A29.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 En wat kunt u verwachten in ons nieuwe programma? Wat is er te doen de komend weekend in Zandvoort en de directe omgeving? Het recept voor het komend weekend? De column van Nel Kerkman en in de tweede uur het weer voor het komend weekend. En natuurlijk het Zandvoort nieuws. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. spreuk van vandaag. De zeldzaamste gevaren zijn die welke bij mislukking het minste schade... en bij succes het meeste voordeel opleveren. En vandaag start ik met The Golden Earring met Raider Love.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 iedere gouden ouwe platina. Vandaag starten we met de evenementenkalender van februari. De vijfde, stand-up jazz. Mag tot Cambridge Quartet in Krancafé XL aanvang om half negen. De zesde Hollandse avond live muziek met onder andere Yves Berendsen, Williams Pub aanvang om acht uur. En ook de zesde avond, Dansschool Dolderman in de Krocht, aanvang 8 uur s avonds. De zevende kindercarnaval, Theater de Krocht van 2 tot 5. En de zevende, Museumpodium. Met harpiste Ingrid Cornelissen. Zandvoort Museum, aanvang om drie uur middags. En ook de zevende, Comedy Night. De open mic in restaurant App en Vloed. Amsterdamse Beat Hotel. Aanvang 8 uur s avonds. De twaalfde, gratis taxatie, zilver en juwelen. Zandvoort Museum van 12 tot 5 uur middags. De dertiende, Zandvoortse Carnaval, Sportcafé Zandvoort aanvang om half negen s'avonds. En de 14e Jazz in Zandvoort met Marco Kegel in Theater de Krocht. Aanvang om half drie. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. one's done to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Afgelopen maand zijn op zes locaties in Zandvoort haltedisplays met actuele reisinformatie geplaatst. De haltedisplays zijn uniek in Nederland, omdat ze naast actuele reisinformatie ook zijn uitgerust met een audiovoorziening voor slechtzienden en een stoplamp. Daarmee kan de reiziger ook in het donker de aandacht van de buschauffeur trekken. Ook zijn haltedisplays duurzaam. De energie wordt van zonnepanelen en de displays zijn aangesloten op de haltes circuit Koper, Passarelstation, Station, Station, Rijnwaardstraat, Thomsonstraat en de Keesomstraat. Slechtziend, gratis informatie en advies. Gaat u slecht zien, woensdag 17 februari... geeft Koninklijke Visio in de bibliotheek aan de Louis-Davids Carré... van 11 tot 2 een gratis informatie en advies... bij slechtziend en blindheid. Tijdens het inloopspreekuur kunt u ook allerlei hulpmiddelen op het gebied van vergroting en verlichting, bij lezen erg belangrijk, mobiliteit, communicatie en verzorging uitproberen. Meer informatie, info www.visio.org. Please, please tell a phone don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to a heart that's true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to a heart that's true. And I want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel. van de week van Nel Kerkman. Volgens mij gaan de raadsvergaderingen steeds meer lijken op een cabaretvoorstelling. Tot deze conclusie kwam ik bij de laatste vergadering. Alleen de benefietvoorstelling van Tineke Schouten, die ik zondag zag, stak er met kop en schouders bovenuit. De toepasselijke naam van haar show, Gewoon Doen, zou een mooi thema zijn voor de gemeenteraad. In plaats van op elk slakje zout te leggen, is het beter om eens de handen uit de mouwen te steken en gewoon doen wat de kiezer van de gemeenteraad verwacht. Alle mooie beloftes die gemaakt zijn, gaan uitvoeren. Dus niet eerst om je heen kijken hoe de hazen lopen. Het politieke cabaret in Theater Raadhuis begon al bij de voordracht van D66 Ruud Sandbergen over de kerntakendiscussie. De oppositie vond zijn tekst zeer beledigend. Dat vond ik trouwens ook. Zo ga je niet met elkaar om. Terecht moest Sandbergen van de burgervader zijn excuus aanbieden. Maar de grootste blunder van, van Ed Poster, de fractievoorzitter van OPZ. Hij was ook teugen het collegevoorstel over het huidvesten van statushouders in het spalier. Hij wilde eerst ruggespraak met zijn afwezige wethouder Galik. Volgens Poster vond zij het voorstel ook vreselijk. Nou, dat was een inkoppertje voor de VVD. Als een terrier die bloed rook, beet Martijn Hendricks vast aan Poster. Immers, hij zou de persoon kunnen zijn waardoor de VVD-interpellatieverzoek de meerderheid zou halen. Er werd veel geschorst. En raadslid Leo Steegman moest zelf op het matje komen bij de burgervader. Om de zaak nog ingewikkelder te maken, diende Hendricks met veel trompetgeschal een motie in. Ook die haalde het niet. Een greep naar de macht was mislukt. Intussen is de jacht naar de plus begonnen. De grootste partij van Zandvoort wankelt. En met name de jonge VVD-honden Martijn en Jerry zijn de achtervolging begonnen. Zij staan te trappelen om de OPZ een pootje te lichten. Niet getreurd.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 Er is een aanvullend onderzoek gedaan in opdracht van minister Kamp... omdat de Tweede Kamer daarbij motie van Kamerleden van Veldhoven en Agnes Mulder... op 25 maart 2015 om heeft gevraagd. De kustgemeenten Noordwijk, Katwijk, Wassenaar, Bergen en Castricum... en uiteraard Zandvoort zijn verbaasd dat dit bericht in de krant te lezen is. De kustgemeenten hebben namelijk nog de mogelijkheid gekregen te reageren op het conceptrapport. Deze reactie zou volgende week naar de minister gestuurd worden. Bovendien vindt er op korte termijn nog een gesprek plaats tussen de minister en de kustgemeente. Omdat het gesprek met de minister ook gaat over de uitgangspunten en de basisgegevens van het rapport... kunnen de kustgemeenten zich niet vinden in de conclusie die worden getrokken in de Volkskrant artikel. Bovendien is er nog geen definitief rapport door de ministerie van de Kamer gestuurd. De kustgemeenten kunnen na publicatie op het rapport reageren en spreken volgende week minister Kamp. Ten slotte zetten de kustgemeenten zich altijd in voor het alternatief en muiden ver. zelf te drogen. op internet. www.zfmzandvoort.nl nog steeds winter en daarom in de groenteman. Hollandse boerenkool met shawarma. Wat heb je nodig op basis van twee personen? 150 gram boerenkool, 750 gram kruimelige aardappelen, 1 oranje paprika, 200 gram kipfiletreepjes shawarma, 2 eetlepels zonnebloemolie, 4 eetlepels knoflooksaus. Schil de aardappelen, snij in blokjes en kook ze samen met de boerenkool in water met zout in 15 minuten gaar. Snijd de paprika in blokjes. Frit de olie in een koekenpan en bak de shawarma in 3 minuten bruin. Voeg de paprika toe en bak nog 2 minuten door. Giet de aardappelen met de boerenkool af, maar vang een kopje kookvocht op. Stamp de aardappelen, boerenkool en een scheutje kookvocht met een pureestamper tot een grove en smeuïge stampot. Voeg de shawarma en de knoflooksaus toe en roer erdoor. Breng op smaak met peper. Schep de boerenkoolstampot op de borden, maak een kuiltje en schenk de rest van de knoflooksaus erin.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 Cause all of the beautiful people do. <laughs> And all the beautiful people too. <laughs> Op vrijdag 12 februari houdt het Zeeuwse Veilinghuis in het Zandvoortmuseum een gratis taxatie voor zilver en juwelen. De taxateur, Robin Peters, is de jongste veilingmeester van Nederland. Hij is onder meer gediplomeerd diamantex-expert... en heeft ook voor het tv-programma Tussen Kunst en Kiets getaxeerd. Zo hamerde hij in 2011 al eens een stuk af voor 145.000 euro. Naast juwelen heeft de Zeeuwse Veilinghuis een grote naam op het gebied van zilver. Op 12 februari van 12 tot 5 bent u van harte welkom in het Zandvoort Museum. Indien u geen zaken wenst te laten veilen, kunt u uw juwelen laten taxeren. Dan geldt alleen een maximum van drie stukken. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark.